9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De NS meldt dat het treinverkeer rond Tilburg weer langzaam op gang begint te komen, maar er zijn nog steeds problemen. Reizigers in de regio Tilburg kunnen alleen terecht in de trein die rijdt tussen Roosendaal en Zwolle. Die stopt dan wel op elk station tussen Breda en Den Bosch. Het treinverkeer rond Tilburg lag stil sinds vrijdag een passagierstrein op een goederentrein was gebotst. Uit een van de wagons lekte korte tijd een giftige stof. De oorzaak van het treinongeluk is nog niet bekend. In een studentencomplex in Leiden heeft vanochtend vroeg brand gewoed. Niemand raakte gewond. Zeven studenten die rook hadden ingeademd zijn ter plekke behandeld. Een deel van het complex aan de Pelikaanhof, er wonen 500 studenten, werd ontruimd. De brand was ontstaan in een van de kamers. Tien kamers zijn door rook en roetschade onbewoonbaar geworden. Voor de bewoners wordt opvang geregeld. Rond half zeven konden de andere studenten winnen huis. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur worden vandaag herdenkingen gehouden. Het is precies een jaar geleden dat vlucht MH370 van de radar verdween. Tot op de dag van vandaag is het toestel van Malaysia Airlines met alle 239 inzittenden spoorloos. In Velsen zijn twee voor West-Europa zeldzame mossoorten gevonden. Dat meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Het zijn de soorten kalkpurpersteeltje en schaduwdubbeltandmos. Ze werden gevonden bij het industrieterrein van Tata Steel in Velsen. De deskundige die de ontdekking deed zegt dat de mossoorten waarschijnlijk opduiken door de klimaatverandering. Supermarkten in Venezuela gaan met vingerafdrukscanners voorkomen dat mensen gaan hamsteren. In Venezuela zijn grote tekorten aan onder meer voedsel, medicijnen en schoonmaakmiddelen. En met de scanners kan worden gecontroleerd of mensen niet meer kopen dan is toegestaan. Het weer, het wordt behoorlijk zonnig en de temperatuur loopt op van 11 graden op de Wadden tot 16 in het binnenland. Tegen de avond neemt de bewolking toe en dan kan er een bui vallen. Dit was het NOS Show.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 And he sings gospel songs where he prays. His music's in the air, I can hear it everywhere. He lifts people's hearts where he goes when I hear his songs, I join in and sing along and have myself a good old country show. And the seeds you have sown, I will try and keep them growing with all the great songs you have penned. Out of sight, but on my mind, you'll be with me all the time forever and ever. Amen. The stories your songs told, I will cherish them like gold. A favorite of mine, I told you so. I've kept it to the end, especially for you, my friend. I'll sing it to you before I go. I laugh the times when I sing, I can hear your voice ring. I feel you are always at my back. And no matter where I play, you will have the final say. You will always keep me on the right track. And the seeds you have sown, I will try and keep them growing with all the great songs you have penned. Out of sight, but on my mind, you'll be with me all the time. Forever and ever, amen. In de country worden ook veel songs vertolkt die over andere country-artiesten gaan. Ik heb er weer een drietal gevonden waarmee ik je van harte verwelkom tijdens dit tweede uur. Randy Travis in My Heart was de eerste song en werd vertolkt door Joe Moore. Vervolgens verwelkomen we A Sleep at the Wheel met aan hun zijde Shooter Jennings, Randy Rogers en Reckless Kelly. De titel zegt genoeg, Bob Wills is still the king. Josh Thompson tot slot met Hank Crankin' People. Well, the honky tonks in Texas were my natural second home. Where you tip your hat to the ladies and the rose of San Antonio. I grew up on music that we call Western swing. It don't matter who's in Austin, Bob Wills is still the king. You oh, I can still remember the way it was back then. In spite of all the hard times, I'd do it all again. To hear the Texas Playboys and Tommy Duncan sing makes me proud to be from Texas, where Bob Wills still the king. You can hear the Grand Ole Opry in Nashville, Tennessee. It's home of country music on that we all agree. When you cross that old Red River House, that just don't mean a thing. once you're down in Texas, Bob will stay.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 In dit uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. In de rubriek Sterren van Toen doen we weer een duik in de country geschiedenis met drie songs geschreven door niemand minder dan Harlan Howard. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Western Swing wordt gemaakt om te dansen en om plezier te hebben. Wie van beide houdt komt met dit album uitstekend aan zijn of haar trekken. Swing Thing is een song om de beentjes los te gooien. Dus tafels en stoelen aan de kant. There's a groovy little gin joint at the city limit sign. Friday night, they're round the block, standing in a line to catch that swinging little combo and hear that angel sing. Bouncing to the backbeat as some fiddles start to ring. It's a swing thing. The whole place gets to hopping. It's a swing thing. Driving and bopping. The dance floor comes alive like a funky honey hive. It's a swing. and I'm into smoky jazz. But every now and then I need a little more pizzazz. My baby likes her country and she loves her rock and roll. We're moving her feet to the boogity beat really stirs her soul. Cause it's a swing thing. Get your toes a tapping, it's a swing In Hollywood zijn onlangs voor de 87ste keer de Oscars uitgereikt. Tim McGraw zong namens Glenn Campbell I'm Not Gonna Miss You, omdat Glenn dat zelf niet meer kan vanwege Alzheimer. Gelukkig heb ik het origineel van Glenn zelf nog voorhanden. yet I'm gone. I don't play guitar or sing my songs. It never defined who I am. The man that loved you till the end. In het eerste uur horen we het origineel, nu de meest recente versie van Good Hearted Woman uit eigen land. Lana Wolf bracht de song onlangs op single uit. Fresh New Country. today. He never complains about the bad times or the bad things he's done, Lord. She just talks about the good times they had and all the good times. Karen Zivon schreef een song Carmelita. Linda Ronstadt maakte er een schitterende versie van en inmiddels zijn er tal van anderen die zich aan deze song wagen.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 De eerste single afkomstig van dat album is Touch the Stars. Ik heb gekozen voor Whole Lotta Nothing. I ain't just gonna wait, wait around in a town that's just gonna weigh, weigh me down. Friday, I can't shake this headache. Been wearing these heels for five days and jumping on command. just wanna watch the sun drop, sipping on a lemon drop, kicking off my flip flops, name writing in the sand. do presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs.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 De country van nu is vaak de pop voor country en de country voor pop. Harlan Howard stierf 3 maart 2002 in Nashville... Harlan schreef in zijn 60-jarige loopbaan meer dan 4000 songs en werd daarmee een van de belangrijkste songwriters in de countrymuziek. Volgens Harlan Howard zat een country song simpel in elkaar. Een nummer moest zijn opgebouwd uit drie akkoorden en één waarheid. Howard vond de tekst belangrijker dan de muziek en een nummer kon pas succes oogsten als de artiest en het nummer goed bij elkaar pasten. Niet elke ster kon elk nummer tot een succes maken. Artiesten die werk van Harlan Howard opnamen zijn onder meer Bobby Bear, Ray Charles, Patsy Klein, Burl Ives, het Kingston Trio, Buck Owens, Ray Price en Tammy Wynette. Voor dit mini-tribute heb ik er een drietal geselecteerd. Dit zijn de Jets met Why Not Me, Patty Loveless met Blame It On Your Heart en Highway 101 met Somewhere Tonight. Allemaal composities van Harlan Howard dus. Crossroads. Daan. Dat was de rubriek De Sterren van Toen. Nu aandacht voor Aaron Watson. Hij is terug met de release van de eerste single The Look van zijn twaalfde studioalbum The Underdog. The Look is opgedragen aan zijn vrouw Kimberly. together. I always come unwound. She's cool, calm, and collected. I wanna paint the town. She's like a Sunday morning. I'm a dance all Saturday night. She's like a stained glass window. I'm a lone star neon light. She has another side that no one sees but me. She is the only one that brings me to my knees. There's something about Sinatra and a she's good, but even better when she gets that look. There's something by Sinatra and a bottle of Chardonnay my breath away She's like a Sunday I'm a night Zojuist had ik het in de rubriek Sterren van Toen over songwriter Halen Howard. Ik voeg nog één song toe, Heartaches by the Number. Deze song is zowel binnen als buiten de country ontelbare malen gecoverd. Wij luisteren naar de versie van Mary Sarah en Ray Price. Derek Ryan moeten we naar Ierland. Het album The Simple Things is zijn laatste album, waarop ook het Amerikaanse volksliedje Pick a Bale of Cotton is terug te vinden. 1, 2, 3. Four. Jump down, turn around, pick a bill of cotton. Jump down, turn around, pick a bill of day. Jump down, turn around, pick a bill of cotton. Jump down, turn around, pick a bill of day. Oh Lord, pick a bill of cotton. Oh Lord, pick a bill of day. Oh Pick a of cotton. Oh lordy, Pick a Pickabilly dame. Me and my baby gonna pick a of cotton. Me and my baby gonna pick a Pickabilly day. Me and my baby gonna pick a of cotton. Me and my baby gonna pick a Pickabilly day. Oh lordy, Pick a of cotton. Oh lordy, Pickabilly day. Oh lordy, of cotton. Oh lordy, Pickabilly day. jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of day. Oh Lordy, pick a bale of cotton. Oh Lordy, pick a bale of day. Oh Lordy, pick a bale of cotton. Oh Lordy, pick a bale of day. Oh back, so back, pick a bale of cotton. Oh back, so back, pick a bale of day. Oh back, so back, pick a bale of cotton. Oh back, so back, pick a bale. pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of day. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of day. Jump down, turn dit uur is weer omgevlogen en dus is het tijd om afscheid te nemen. Ik krijg erbij de steun in de rug van Eslin Vince. Ze vertolkt Time to Say Goodbye.